Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds 2004 heeft een Nederlander in het mannentennis... de achtste finales van een Grand Slam-toernooi bereikt. Botik van de Zandschulp versloeg in de US Open de Argentijn Facundo Bagnis in vier sets. De laatste Nederlandse man die het lukte de achtste finales van een Grand Slam toernooi te halen was Sheng Schalke. Die haalde uiteindelijk de kwartfinales op Wimbledon. De 25-jarige van de Zandschulp staat genoteerd als nummer 117 van de wereld. In de vierde ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 14 van de wereld. Tijdens de evacuaties in Afghanistan zijn de Nederlandse militairen nauwelijks het vliegveld afgeweest. Dat melden de Telegraaf en Nu.nl. Zij spraken met Defensie en een aantal militairen. Onder meer minister Bijleveld van Defensie zei eerder dat al het mogelijke werd gedaan om evacuees op het vliegveld van Kabul te krijgen met hulp van de militairen. Maar dat betekende dus niet dat ze de straten van de Afghaanse hoofdstad ingingen.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 alleen maar omdat ze op een bepaald moment op een stoeltje zitten. De Grand Prix van Zandvoort gaat morgen verder met de derde vrije training. De kwalificatie is ook morgen. Het Banksy-kunstwerk dat drie jaar geleden deels door een versnipperaar ging... wordt in oktober opnieuw geveild. In 2018 werd het verkocht voor 1,2 miljoen euro. Vlak na de verkoop was te zien hoe het voor de helft werd versnipperd. Beelden daarvan gingen de hele wereld over. En waarschijnlijk werd het werk daardoor meer waard... want de opbrengst wordt nu geschat op zeker 5 miljoen euro. Het weer, het koelt af vannacht naar zo'n 10 graden. Morgen flink wat zon bij 18 tot 24 graden. En zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.